Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen is behoorlijk gedaald. Bij het RIVM kwamen de afgelopen dag ruim 5400 besmettingen binnen. Dat zijn er bijna 500 minder dan gisteren. Er liggen nu 2094 besmette mensen in het ziekenhuis, 31 minder dan gisteren. En de meeste besmettingen werden gemeld in Rotterdam, 309 in totaal. Een politieagent in Vlaardingen is vannacht in zijn arm gebeten toen hij een coronafeestje wilde beëindigen. Op Insta schrijft hij dat die minderjarige bezoeker zo van de kaart was door de drank dat ze hem of haar de trap af moesten tillen. Tijdens het tillen werd de agent gebeten. Hij denkt niet dat dat bewust was. De feestganger was volgens hem te ver heen. De politie in België heeft gisteravond ook een eind gemaakt aan een coronafeestje. Gebeurde in een tuin in de buurt van Antwerpen. Agenten werden gewaarschuwd door een voorbijganger die herrie hoorde, zegt deze Vlaamse verslaggever. De politie vond eerst maar vier mensen, maar even later werden er nog zes uit de struiken gehaald. Ze hadden een kampvuur gemaakt en de pizza's werden net geleverd. De feestvierders moeten binnenkort voor de rechter komen. Minstens één van hen komt uit Nederland. En TikTok blijkt niet alleen maar voor leedvermaak, gekke filmpjes en lollige dansjes. De populaire app wordt ook steeds meer gebruikt om advies en voorlichting te geven aan jongeren met problemen. Zo helpt dit meisje uit Amerika andere TikTokkers met een eetstoornis door samen hap voor hap een bord leeg te eten. I'll take the first bite to make it a little bit less intimidating for you and then you can have your first bite after, okay? Perfect. Ready? One, two, three. Yeah, that's ook Okay, your turn. Experts vinden dit een goede manier om iemand te helpen. Iemand die het zelf heeft meegemaakt is betrouwbaar, zeggen ze. Wel raden ze aan om ook professionele hulp te zoeken. En dan nog het weer. Veel regen vanmiddag, mogelijk met onweer. Ook waait het hard. Later vanavond ook weer pittige buien.